Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheidsmaatschappijen gedwongen moeten worden om de identiteit van passagiers binnen het Schengengebied te controleren. Hij wil dat er meer zicht en controle komt op reizigers, ook als ze binnen de EU blijven.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 De directie heeft dat besloten op basis van anonieme meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De Pauw presenteert een populaire tv-quiz bij de Zuiderburen. Die wordt per direct van de buis gehaald. Popzanger en componist Hans Vermeulen is op 70-jarige leeftijd overleden. Vermeulen was de leider van de band Sandy Coast en later van Rainbow Train. Als producer stond hij aan de wieg van de successen van onder meer Margriet Eshuis en Anita Meijer. Hans Vermeulen overleed in Thailand, waar hij al een tijd woonde. Na jaren van achteruitgang zijn er weer meer planten en dieren in de Rijndelta te vinden. Uit onderzoek in het Nederlandse rivierengebied blijkt dat het aantal soorten weer is toegenomen. De biodiversiteit nam de afgelopen 150 jaar af door onder meer kanalisering, giflozingen en intensieve landbouw. Sinds de rivier meer ruimte krijgt en de uiterwaarden zijn vergroot om overstromingen tegen te gaan, gaat het beter met het planten- en dierenleven. En in Vaticaanstad worden vanaf volgend jaar geen sigaretten meer verkocht. De belastingvrije supermarkt in het kleinste staatje ter wereld moet er mee stoppen.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 De eerste is van Earthshine, is een Nederlands product. Earthshine is een, eh, een groep muzikanten die elkaar, met elkaar verschillende cd's maakten en ja, die hebben ze dan ook allemaal gelijk naar me opgestuurd. Ik kreeg er drie terug, tegelijk binnen. Ongelooflijk. Dus langzamerhand komt dat eh, door de programma's van Peaceful Radio. Gaan we daar naar luisteren. Lange nummers ook. Langer dan 10 minuten. Dat is eh, tot een kwartier zelfs. Nummer 2 is Tot Boston met zijn album One. Heel eenvoudig, One. En uh, nou, daar gaat hij ons eh, ook wat van laten horen. Verder kan je de playlist meelezen op peacefulradio.info. En daar vind je alle artiesten met links naar hun websites. En op de website natuurlijk veel en veel meer.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 Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. listening to Peaceful Radio. Collins. I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music.